Megens met het NOS-journaal. Vluchtelingen met een verblijfsvergunning hebben nog steeds economische raad. De SER maakt zich zorgen, want initiatieven om deze zogenoemde statushouders aan een baan te helpen... komen maar moeilijk van de grond. Vaak is er te weinig geld. De raad adviseert om deze mensen zo vroeg mogelijk te ondersteunen... zodat ze in de maatschappij kunnen meedoen. In de Libische stad Benghazi zijn bij een aanslag met een autobom... zeker zeven mensen omgekomen en twintig mensen gewond geraakt. De explosie was in het centrum vlakbij het grootste hotel van de stad. Wie er achter de aanslag zit is niet bekend. Noord-Korea zegt dat het nog steeds bereid is tot een ontmoeting met de VS. In een verklaring reageert de vice-minister van Buitenlandse Zaken op het afzeggen door de Amerikaanse president Trump van een topontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. In de verklaring staat dat Noord-Korea veel waardering heeft voor de pogingen van Trump die, anders dan zijn voorgangers, plannen had om een historische top te realiseren. Noord-Korea staat open om problemen met de VS op elk gewenst tijdstip en op elke mogelijke manier op te lossen, staat verder in de verklaring. De politie onderzoekt of ze in de strijd tegen cybercriminelen vrijwilligers kunnen inzetten. Dat zei minister Grapperhaus gisteravond in antwoord op vragen van VVD Tweede Kamerlid Rutte. De politie zoekt digitaal talent, maar omdat de arbeidsvoorwaarden in het bedrijfsleven veel beter zijn, lukt dat nauwelijks. Volgens VVD Rutte zet de Britse politie met succes vrijwilligers in. Het voordeel daarvan is volgens hem dat erg schaarse kennis beschikbaar komt voor de politie met steun van werkgevers. Het weer, vanochtend wisselend bewolkt met soms regen. Later vandaag kunnen nieuwe buien ontstaan met daarbij kans op onweer en hagel.